Koskaan kios natikilasta niulvu. Struivui, pan pan pios natikulas triulvu. Patsos, patsos, drum kakira, patsos, patsos, drum larira, struivui, kan kan kios natikilasta niulvu. Hij zingt over zijn vaderland. Hoe weet u dat? voel ik. Hij zingt over zijn vaderland, het verre, verre Griekenland. Hij zingt over het hutje waar hij woonde met vier schapen. De warme zon, de blauwe lucht, hij woonde in een klein gehucht. Hij zingt over het heimwee dat hem thans te slapen. znate la stanjul vu Struj, vuj, pan, pan pio znate kula striul vu Fatsos, fatsos, drum kakira Patsos, patsos, drum larira Struj, vuj, kan, kan kios znate kila stanjul vu Hij zingt over zijn vaderland, het wonderschone Griekenland. Hij zingt over de druiven die hij bij zijn vader teelde. Het drinken uit een koele bron, de dorre grond, de hete zon. Hij zingt over de lamren waar hij zaterdags mee speelde. Liulvu. Stroj, voj, pan, pan, pios, nate kulas Liulvu. Hatsos, hatsos, drum patsos, patsos, drum lavila. Stroj, voj, kan, kan, kios, nate kilas Liulvu.